Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vliegtuigbouwer Boeing gaat 17.000 banen schrappen. Dat heeft de nieuwe topman aangekondigd. Volgens hem is dat nodig omdat het niet goed gaat met het bedrijf. Afgelopen kwartaal draaide Boeing een verlies van omgerekend 4,5 miljard euro. De ontslagen vallen in de hele organisatie. In totaal komt zo'n 10% van het personeel op straat staan. De aankondiging komt op het moment dat fabrieksmedewerkers van Boeing al bijna een maand staken voor een betere CAO. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump wordt in aanloop naar de presidentsverkiezingen extra beveiligd. Hij krijgt dezelfde beveiliging als president Biden. Trumps team had daarom gevraagd omdat hij de afgelopen maanden twee keer doelwit was van een aanslag. President Biden heeft het verzoek goedgekeurd. Zo krijgt Trump de komende tijd onder meer beschikking over militaire vliegtuigen en gepantserde voertuigen. Ook komt er kogelwerend glas bij bijeenkomsten. In Centraal Israël is een verzorgingshuis geraakt door een drone. In het verzorgingshuis in de plaats Herzliya wonen veel ouderen met een Nederlandse achtergrond. Een deel van het personeel spreekt ook Nederlands. De drone kwam volgens het Israëlische leger uit Libanon. Een tweede drone zou zijn uitgeschakeld. Aan het verzorgingshuis is schade ontstaan, maar er zijn geen gewonden gevallen. In Den Bosch is opnieuw een auto van een dakdekker uitgebrand. Voorafgaand aan de brand zou een explosie zijn geweest. De eigenaar van de auto kwam net aanrijden in zijn werkbusje toen hij de brand zag. De auto is zwaar beschadigd. Bij huizen en voertuigen van dakdekkers in de regio Den Bosch... zijn de afgelopen maanden zeker 13 explosies geweest zou sprake zijn van een ruzie in de dakdekkerswereld. Het weer, er zijn opklaringen en de temperatuur ligt tussen de 3 en 5 graden.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 I gotta keep enough lettuce to support your shoe. Fetish lifestyle, so rich and famous. Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.